Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Farmaceutische bedrijven moeten veel meer doen om ervoor te zorgen dat er werkzame antibiotica beschikbaar blijven voor patiënten. Ze moeten meer nieuwe antibiotica ontwikkelen en veel beter controleren waar antibiotica-resistentie ontstaat. Dat staat in een onderzoek dat vandaag is gepresenteerd op het World Economic Forum in Davos. Veel farmaceutische bedrijven hebben wel een begin gemaakt met activiteiten om antibioticaresistentie tegen te gaan, maar meestal staan die nog in de kinderschoenen. Deskundigen waarschuwen dat zonder goede werkende antibiotica de moderne gezondheidszorg gevaar loopt. Oud-tenniscoach Mark de J. heeft 18 jaar gevangenisstraf gekregen voor de moord op zakenman Koen Everink. In maart 2016 stak hij Everink neer in diens in Beeldhoven. Het Openbaar Ministerie had ook 18 jaar geëist. Volgens de rechtbank in Utrecht heeft de oud-coach Everink op een gruwelijke manier van het leven beroofd. En dat het zesjarige dochtertje van Everink haar vader heeft horen gillen en zijn lichaam vond is een van de redenen om een hoge straf op te leggen. De J had bij Everink tienduizenden euro schuld vanwege een gokverslaving. Zijn advocaat heeft laten weten dat hij in hoger beroep gaat tegen de uitspraak. Schaatsanalist Erben Wennemars stelt vast dat alle grote medaillekandidaten in één keer uitgezonderd zijn van de Olympische Spelen. Eerder reageerden de Russen met verbijstering op het nieuws van de uitsluiting van Dennis Yuskov en Pavel Kulishnikov van de Spelen in Pyeongchang. Nu de wereldrecordhouders op de 1500 meter en 500 meter niet meedoen, zijn de belangrijkste concurrenten van de Nederlandse schaatsers er volgende maand niet. Het weer. Op de meeste plaatsen is het bewolkt. Het gaat zo nu en dan licht regenen. Vanavond wordt het nog iets zachter dan nu met temperatuur van 8 of 9 graden. Morgen kan het zelfs 14 graden worden. Smiddags gaat het regenen en stevig waaien.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 Komt er een ongeluk op de A10, maar daar zijn alle rijstroken vrij bij knooppunt Koenplein. Dus daar is de file alweer bijna opgelost. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Hagenstein en Noorderloos 9 kilometer en een kwartier verdraging.